uur. Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. Het combineren van de vaccins van AstraZeneca en Pfizer kan ervoor zorgen dat mensen na de tweede prik vaker bijwerkingen ervaren. Zoals vermoeidheid, hoofdpijn en spierpijn. Dat blijkt uit een Brits onderzoek. De wens om verschillende vaccins te gebruiken voor de eerste en tweede prik bestaat al langer. Want dat kan de logistiek van vaccinatieprogramma's makkelijker maken. Of het ook een goed idee is, dat is nog de vraag. Verwacht wordt dat de Gezondheidsraad eind mei met een advies komt over het combineren van vaccins. Het was weer een onrustige avond en nacht in Israël en Palestijnse gebieden. Over en weer werden raketten afgevuurd. Volgens het Israëlische leger heeft Hamas in drie dagen tijd 1500 projectielen afgevuurd. De meeste zijn onschadelijk gemaakt door de Israëlische luchtafweer. Volgens de minister van Volksgezondheid van Gaza zijn bij de, bij de Israëlische luchtaanvallen afgelopen dagen zeker 65 mensen gedood, onder wie 16 kinderen. In Israël zijn zeven mensen omgekomen. In Doetinchem moest de ME ingrijpen tegen teleurgestelde voetbalfans. De supporters hadden verwacht dat hun club, de Graafschap, zou promoveren naar de eredivisie. Maar door een gelijkspel tegen Helmond Sport ging dat niet door. De meesten dropen na de wedstrijd af, maar sommigen gooiden met knalvuurwerk en richtten vernielingen aan. Na middernacht keerde de rust in Doetinchem terug. In Deventer werd juist feest gevierd door supporters van Go Ahead Eagles. Rond twee uur werd de spelersbus warm onthaald. De bus kwam uit Rotterdam. Daar won de club van Excelsior met 1-0. Door die winst en doordat de Graafschap punten liet liggen in Doetinchem... promoveert Go Ahead Eagles naar de eredivisie. Supporters hielden zich bij het feest niet aan de coronaregels.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 Use it. Hold on to me. You got. Hold on to my waist. Use it. Don't let go of me. So good. Hold on to my hand. Use it. Hold on to me. You got. Hold on to my body.